Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Telefoonoplichters kunnen niet meer zo makkelijk faken dat ze van je bank zijn of een andere instantie. Een programmaatje dat ze vaak gebruikten, iSpoof, is offline gehaald door de politie oplichters kunnen daar een eh, abonnement eh, afsluiten. En dan kunnen zij eh, ja, elk telefoonnummer wat ze willen nadoen... kunnen ze daar invoeren. En dan kunnen ze namens, namens bijvoorbeeld een bank of een instelling... kunnen ze gesprekken voeren. Wereldwijd zijn waarschijnlijk zo'n 200.000 mensen op die manier... voor tientallen miljoenen euro's opgelicht. Nou, dat kan nu dus niet meer. De Nederlandse en Engelse politie kwamen erachter dat Iceproof draaide op een server in Almere. Hebben de stekker eruit getrokken en meerdere mensen zijn opgepakt. De Oekraïense president Zelensky vindt de Russische raketaanvallen op zijn land een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zei hij vannacht in een toespraak bij de VN. Gisteren werden er volgens hem op één dag 70 raketten afgeschoten door de Russen. In Den Haag zijn vannacht twee volwassenen en een baby gewond geraakt bij een brand in een huis. Ze hadden rook ingeademd. Volgens de brandweer was de brand kort maar hevig en is er zoveel schade dat het huis voorlopig niet gebruikt kan worden. Als je de komende tijd een nieuwe outfit gaat shoppen... kan het zomaar zijn dat je langer staat te wachten tot er een paskamertje is. Grote ketens hebben ook last van het personeelstekort... en moeten dus creatief zijn. Primark zegt bijvoorbeeld tegen BNR dat ze paskamers sluiten... omdat het personeel daar nodig is bij de kassa's. En het zijn gouden tijden voor schoorsteenvegers. Veel mensen willen een fikkie stoken om er warmpjes bij te zitten. Maar als je pijp verstopt zit, kan dat best wel link zijn. Er zit een risico in dat, het, eh, dat de schoorsteen dicht zit. Dat er een vogelnest in zit of een wespennest. En als je hem daarnaast steekt, dan kun je schoorsteenbrand krijgen. Bij hem staat de telefoon roodgloeiend. Mensen die bellen moeten er rekening mee houden... dat ze niet vandaag of morgen al aan de beurt zijn. En het weer nog. In het noorden vanochtend nog een buitje. Maar verder is het vandaag een groot deel van de dag droog. En is er ook best wat zon. Het wordt vanmiddag 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. We hebben te maken met een drukke regenachtige ochtendspits, ook bij ons in de regio. De meeste vertraging staat op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen het Kormeer en Uitgeest. Een half uur extra reistijd door een ongeluk. Een rijstrook is daar slechts open. De A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein... hier een kwartier oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. like Sunday morning That's why I'm easy Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Sinterklaasintocht in Staphorst werd de politie gehinderd door blokkades. Tegen de Volkskrant zegt de politie Oost-Nederland dat trekkers de doorgang blokkeerden... en dat er kraaienpoten waren gestrooid. In een groot onderzoek naar spoofing zijn in Nederland twee mensen opgepakt. In Engeland 143. Bij spoofing denkt een klant dat hij praat met iemand van de bank... terwijl het een oplichter is. De servers voor die spoofing stonden in Almere. En het kabinet wil de grondwaterstand verhogen... om de CO2-uitstoot te verminderen en de verzakking van huizen tegen te gaan. Dat bevestigen Haagse bronnen na nieuws van de Telegraaf.